Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Indonesië worden honderden mensen geëvacueerd na de uitbarsting van een vulkaan. Die staat op het eiland Java. Correspondent Mustafa Magadi vertelt hoe de uitbarsting begon. Op dit moment is het regenseizoen, dus door een paar stevige buien stortte vanmorgen een deel van de krater van Semeru in. Dat is hoe de uitbarsting begon. Nou, inmiddels is er een aswolk van zo'n 15 kilometer groot eh, ontstaan uit die eh, vulkaan. Er stroomt op verschillende plekken lava langs de berg, dus ja, er de situatie is vrij dreigend. Er zou een brug zijn ingestort, maar tot dusver eh, zouden er geen eh, menselijke slachtoffers zijn. Er geldt nu de hoogste alarmfase. Voor de zekerheid zijn dus veel mensen naar een veilige plek gegaan. Vorig jaar barstte deze vulkaan ook al uit. Toen kwamen tien mensen om het leven. Op Sicilië heeft het zo hard geregend dat er modderstromen zijn op het eiland. En die veroorzaken heel veel gedoe, zegt correspondent Angelo van Schaik. Mensen kwamen vast te zitten in auto's, onder viaducten, in hun eigen huis... en zelfs een groot winkelcentrum liep deels onder water. Ja, voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. In een paar uur tijd zou het net zoveel geregend hebben... als er tijdens een paar maanden in Nederland valt. Inmiddels gaat het weer de goede kant op. Op Sicilië is het weer aan de betere hand... en zullen mensen ook vanavond weer naar hun huis kunnen... en zullen er vooral heel veel uh, rotzooi opgeruimd moeten worden. Er ligt overal nog modder in de straten en, eh, en auto's die meegesleurd zijn. Ja, veel schade dus nog. In Oekraïne gaat dit liedje ineens viral. Goedemorgen, morgen, goeiedag, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen hoor je, een Belgisch songfestivalnummer uit de jaren 70. En Oekraïners vinden het hilarisch. Er worden heel wat TikToks gemaakt met deze muziek. Super popular. Like, uh, my girlfriend sings this uh, song uh, every day. Goedemorgen. Goedemorgen like in Netherlands, as I understand, is something about good morning, right? Because the Russian uh, goedemorgen is uh, not good words. <laughs> What does it mean? Oh, fuck. <laughs> Ja, goeie lijkt dus op een woord voor verdomme of zo. Die TikToks die gaan dan bijvoorbeeld over hoe je als Oekraïner wakker wordt zonder stroom en water... en dat je dan denkt goeiemorgen. Het weer nog. Bewolkt en koud. Op sommige plaatsen kan er wat natte sneeuw of regen vallen. Het waait flink en het is 1 of 2 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Dan wordt het 2 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10.